uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De banken en de beurs in Griekenland blijven morgen dicht. Dat zei de Griekse premier Tsipras vanavond in een televisietoespraak. Hoe lang ze dicht blijven, zei hij niet. Maar volgens de media in Griekenland gaan de banken in ieder geval niet weer open... tot na het aangekondigde referendum op zondag. Premier Rutte heeft morgen overleg met de meest betrokken ministers over Griekenland. Ook de president van de Nederlandse Bank zal daarbij aanwezig zijn. Volgens deskundigen zullen de gevolgen van de Griekse crisis in Nederland beperkt zijn... omdat de Nederlandse economie niet veel raakvlakken heeft met de Griekse. Een van de Amerikaanse moordenaars die begin juni spectaculair ontsnapte uit een gevangenis in de staat New York... is neergeschoten bij de grens met Canada. De man leefde nog na het vuurgevecht en is aangehouden. De andere ontsnapte gevangene werd vrijdag door de politie gevonden en doodgeschoten. Twee wisten uit te breken door een gat te boren in de stalen muur van hun cel. Een man uit Aruba die gisteren in Den Haag met geweld werd aangehouden... is vanavond in het ziekenhuis overleden. De recherche is een onderzoek begonnen en zoekt naar getuigen van de aanhouding. De man was op familiebezoek in Nederland. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen bij zich had. Een bijzonder beeld van kunstenaar Adriaan de Vries staat sinds vanavond in het Rijksmuseum. Het kunstwerk werd gekocht om een veiling in New York voor 25 miljoen euro. Met de aanschaf ging voor het Rijksmuseum een lang gekoesterde droom in vervulling. Adriaan de Vries, in de 16e eeuw geboren, wordt gezien als de Michelangelo van de Nederlandse beeldhouwkunst. Hij is in het buitenland bekender dan hier. Het weer, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar een graad of 15.